hebben ook aangegeven dat er een heel concreet perspectief moet zijn. Uh, willen wij komende dagen de kikkers in de kruiwagen kunnen houden. Want ik verwacht echt heel veel maatschappelijke onrust en ook bij onze achterban. Maar volgens het kabinet kan het niet anders. Rutte heeft beloofd dat als er nog meer versoepeld kan worden... de horeca- en cultuursector als eerste aan de beurt zijn. Cabaretiers maken komende woensdag van theater De Kleine Comedie in Amsterdam een kapsalon. Het is een idee van acteur Diederik Ebbingen, samen met cabaretier Sanne Wallis de Vries opgezet. Er komt daar een kapperstoel met een professionele kapper. Hier komt een kapperstoel met een professionele kapper. En daar worden dan de mensen geknipt. Daar zitten de mensen te wachten die een afspraak hebben gemaakt voor de kapper. Hier staat dan de cabaretier eh, de mensen die geknipt worden en de wachtenden te vermaken. Allerlei bekende cabaretiers doen mee. Bang voor een boze reactie van de burgemeester van Amsterdam is Ebbingen niet. Wat een fantastische oplossing voor de cultuursector. Wat fantastisch voor het publiek dat ze zich weer eventjes kunnen vermaken. Wat geweldig voor het theater dat ze weer aan het werk kunnen. En wat fantastisch voor de artiesten dat ze weer een keertje op kunnen treden. In een kapsalon. Dat denk ik dat ze zegt. Ook theater Walhalla in Rotterdam, het Parktheater in Eindhoven en theater Orpheus in Apeldoorn doen mee met de actie. Bij een veehouder in Noord-Holland heeft de dierenpolitie gisteren ernstig verwaarloosde Schotse hooglanders gevonden. Dat is een koeienras. Drie dieren waren er zo slecht aan toe dat de artsen ter plekke moest laten inslapen. Daarnaast werden er ook nog zes dode dieren gevonden. De zeven Schotse hooglanders die het hebben overleefd zijn heel zwak en worden verzorgd. In het bedrijfspand in Ter Apelkanaal in Groningen is een illegale sigarettenfabriek opgerold. Daarbij vond de politie 1,5 miljoen sigaretten en 18 dozen tabak. Spul is in beslag genomen en vernietigd.